7 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De Italiaanse president Napolitano hoopt maandag al de basis te hebben gelegd voor een regering van nationale eenheid. Hij hoopt daarmee het vertrouwen van de financiële wereld terug te winnen. De beurzen in Europa en Azië hebben vandaag flink verlies geleden door de Italiaanse schuldencrisis. En ook de Amerikaanse beurs staat in het rood. Napolitano zei dat als het niet lukt om een nieuwe regering te vormen, er vervroegde verkiezingen komen. Premier Berlusconi lijkt niet alleen politiek klappen te krijgen. De beurskoers van zijn bedrijf kelderde vandaag met 12 procent. In Amsterdam is de Kristalnacht herdacht. Vandaag 73 jaar geleden, op 9 november 1938, werden in Duitsland honderden synagoges en Joodse panden vernield, geplunderd en in brand gestoken. 100 Joden werden vermoord. In Amsterdam waren voor het eerst twee herdenkingen. Het Centraal Joods Overleg besloot vorig jaar tot een eigen herdenking. De organisatie vindt dat de herdenking van het platform Stop Racisme en Uitsluiting gepolitiseerd is. Een Nederlandse terreurverdachte die maandenlang in Pakistan gevangen zat, zegt dat hij werd gemarteld met medeweten van de Nederlandse en Amerikaanse autoriteiten. Sabir K. zit nu op de terroristenafdeling van een Rotterdamse gevangenis. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt in een reactie dat de Nederlandse consul in Islamabad Sabir K. twee keer in de gevangenis heeft bezocht. Geen van beide keren heeft Sabir over zijn behandeling geklaagd en de consul had geen aanwijzingen dat hij was gemarteld. Op de A2 tussen knooppunt Oude Rijn en Maarsen is een grote betonnen plaat van een vrachtwagen gevallen. Die ligt dwars op de snelweg. Hij is zo'n 20 meter lang. De A2 richting Amsterdam is helemaal afgesloten. Er staan inmiddels flinke files. Het is nog onduidelijk of automobilisten op de plaat zijn gereden. Het weer. Vannacht kan in het noorden mist voorkomen en in het hele land kan het nevelig zijn. De temperatuur daalt tot 3 graden in het binnenland en een graad of 9 vlak aan zee. Morgen eerst nevel en mist, in de middag zon en het wordt 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnald bij de ANUB. Er staan nog een aantal lange files op de weg, veroorzaakt door ongelukken. Grootste probleem zit bij Utrecht. De A2 Den Bosch richting Amsterdam is voorlopig nog dicht bij knooppunt Oude Rijn, door een gevallen lading. Staat file op de A2 tussen Vianen en knooppunt Oude Rijn, 6 kilometer. Verkeer richting Amsterdam kan beter omrijden via Alfa aan de Rijn over de A12, N11 en de A4. Wie omrijdt eh, via de A27 komt in een lange file terecht richting Almere tussen Lexmond en Utrecht Veemarkt 18 kilometer. Ook op de A12 loopt het vast door de problemen op de A2 van Den Haag naar Utrecht voorknopend Lunette 5 kilometer. De andere kant op voorknopend Oude Rijn 5. De A13 van Rotterdam naar Den, Den Haag file na een ongeluk tussen knooppunt Kleinpolderplein en Delft-Noords 11 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. En op de A22 Beverwijk richting Velzen is vertraging bij de Velzertunnel door een spoedreparatie.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 Oh, baby, you were built for blue jeans. stretching from your boots, yeah. From top to bottom, perfection on two feet in those bootylicious denims. It rocks my world to watch you shaking in them. together while I watch the way you dance. My heart's in palpitations, my knees are going weak. When I watch you shake your booty, I can b b barely speak. Oh, baby, you were built for blue jeans. zijn uh, debuut-cd uit 2006. Beeld van Blue Jeans, Tyler Dean. Is een man die eh, ook al jaren bezig is met het maken van eh, country music. Op zeer jonge leeftijd al begonnen volgens zijn website. En nu eigenlijk pas in 2006 aan het doorbreken. Welkom bij nog een uur lang gevarieerde country music vanaf die zilveren schijfjes. En u weet het hè, het jaar 2006 is wat in dit programma ten gehore komt. Ook deze formaatje had een cd uitgebracht in dat jaar. The Lost Trailers en zo heet ook een cd. All the lights are going down on Main Street. Parking lights are filling up with teenage dreams and pickup trucks. There's gonna be a race tonight. That's where I'm gonna catch your eye. Right across that Stoke Nielsen. Hij heeft het geschreven voor de Lost Trailers Call Me Crazy. De jongeman Steve Holy, hij heeft inmiddels al eh, vier albums uitgebracht en zijn vijfde album komt dit jaar uit en dat zal worden genoemd eh, Love Don't Run. Maar we zitten nog steeds in 2006 en toen kwam zijn eerste cd uit. Die cd droeg gewoon zijn eigen naam. Doug Johnson produceerde hem en heeft dit nummer ook voor hem geschreven. Come on, rain. rain. Pour on down. Flood that runway. Shut her down. She's in Dallas. Waiting on a plane. Don't let her Come on uitbreng van zijn laatst verschenen cd werd zijn stem omschreven als in het ene nummer. Eh, dan ontmoet je Elvis Presley samen met eh, Dwight Jokum, die, die mix van stemmen. En een ander nummer dat je dan hoort, dan denk je ineens weer dat je Ricky Nelson samen met Chris Isaac hoort. Nou ja, dat zijn dingen die op zijn website staan. U moet eh, de cd zelf maar eens gaan beluisteren als u in uw eigen favoriete platenzaak bent dit, dit is Sarah Evans. En zij heeft het over haar vriendje die in de koolmijnen gaat. Coalmine. ties on the railroad tracks. forthcoming album Real Fine Place. Zo stond het op deze CDX eh, volume 394 april 2006. Dus de cd moest toen nog uitkomen. Coal Mine van eh, Sarah Evans. Het is eh, geschreven door Roxy Dean. En als je foto's hebt van jezelf, stop ze dan maar goed weg. Zeker als je later tegen je kinderen wilt zeggen dat ze heel goed moeten oppassen als je zelf niet zo'n lievertje bent geweest. I was 10 years old, hide and seek, I found me in the closet. Ready or not, I stumbled on and opened up that box of yearbooks, letters, black and white, a hundred, maybe more. Next thing I know, my brothers and me got them scattered on the floor. Yeah. It was one of her flipping the bird, sitting on a Harley. And if you was some hairy hippie dude, turns out his name was Charlie. Her hair, her clothes, her drinking, smoking had us boys confused never forget the day us nosy kids got introduced to mama, for she was mama in a string bikini in Tijuana. Won't admit she smoked marijuana, but I saw mama, for she was mama. right where it was and never said a word. I've been growing up got hard just trying not to picture her in anything but aprons, dresses, minivans, and church. Oh, and Daddy would have whooped our butts for digging up that dirt. light above her halo. Her face turns red when we bring up that tie-dyed Winnebago. She runs and hides and still denies that hip high rose tattoo. She burned that box of forget-me-nots when she found out we knew about Mama, for she was Mama in a string bikini in Tijuana admit she smoked marijuana, but that was mama, for she was mama. my rhyme. I'm picking on the banjo all the time. I say, hear me, boys, hear my song. I'm picking on the banjo all day long. Pick I have a DJ and a limousine. Whenever I go, my fans will scream used to be an all-man fan, And you'll see me on the TV talk show with Dave Conan and Jay Leno. The only problem is I play the bad Chopin en de rubberband Benjo Boy. En dit was dan de radio-videomix. Want ja, daar zit ook nog een heel klein beetje verschillen, Hè? Of je iets opneemt voor de radio of voor video. Een beetje niemand hoor, dat Banjo Boy. Dat is dit niet. Geschreven door Brad James van Mark Willis. old Uncle Joe, he's a proud Democrat. He's got FDR on his baseball cap and thinks the whole country's on a one-way track to hell. He says there's only one truck and that's a Chevrolet Everything else is money gone to waste And a lot more people ought to learn to do for themselves Well, I love how we can disagree we can still be family. Makes me think about how. Air Preacher on Channel 19, the Maharaji on 63, and the good Lord's upstairs trying to get them both on the phone. You got country boys saying that rap just sucks, and rappers saying country's all out of touch, but there's plenty of room for both on my radio. Cause music ain't right or wrong, so tonight let's just rock on. say Rockwell, zij heeft hele goede herinneringen aan Henk, aan Hank eh, Williams Senior. Maar er is ook een Hank Williams Jr. en een Hank Williams III. Nou, die Hank Williams uh, eh, Jr., hij heeft een nummer opgenomen samen met Big and Rich, Gretchen Wilson en Van Zandt. En hij gaat u vertellen hoe dat ze het in Dixie doen. That's how they do it in Dixie. Cut off jeans. brown roots. Lord Finch. That's how they do it in Dixie. Electric sliding on a sawdust floor. Long neck chaser for a shot of hardcore whiskey. That's how they do it in Dixie. com how we do it in Dixie. volgens is dat wel een feestje geweest daar in die studio hoor, toen ze dit opnamen. Die Hank Williams Jr., Hank Williams Jr. samen met Big and Rich, Gretchen Wilson en Van Zandt. Dit is dan weer de Randy Rogers Band. Whitney Foster schreef het samen met George DuCasse en dat is dan weer zo'n prachtig schrijversduo, hè? Kiss Me in the Dark. Sailors sail, cowboys ride Lovers love when they get the chance Take it slow, turn down the light Soft and low, let the shadows dance Baby, don't nothing zijn was in de jaren 2000, eind jaren 90, eh, begin jaren 2000 een veel gevraagd producer. Zo kon het zijn dat ook Rascal Flats hem uitnodigde voor het produceren van hun cd die ze uitbrachten in 2006. De cd droeg gewoon hun eigen naam, Rascal Flats. Steve Robson en Jeffrey Steele, zij schreven voor hun My Wish. days come easy and the moments pass slow And each road leads you where you wanna go And if you're faced with a choice and you have to choose I hope you choose the one that means the most to you And if one door opens to another door closed I hope you keep on walking till you find the window If it's cold outside Show the world the warmth of your smile But more than Anything. but you never forget all the ones who love you in the place you left. I hope you always forgive and you never regret, and you help somebody every chance you get. Oh, you find God's grace in every mistake and always ook wel eens dat u een lijstje maakt, dat u het zo goed weglegt dat u het eh, niet meer terug kunt vinden. Verloren dus. Nou, dat heb ik ook met eh, de playlist van het vorige uur. Dus ik weet niet of ik eh, het volgende nummer de, de, al gedraaid heb in het vorige uur. Maar Brad Paisley, hij bracht een cd uit in 2006. Noemde de cd Time Well Wasted. Dit nummer heb ik zeker niet gedraaid. Misschien wel Brad Paisley, maar nou ja, dan maar een mini, mini, mini special. Twee nummers in twee uur. She's Everything. Niet de albumversion, maar de single version van dit nummer. Geschreven door Will Nance. She's a yellow pair of running shoes, a holy pair of jeans. She looks great in cheap sunglasses, she looks great in anything. She's I want a piece of chocolate, take me to a movie. She's I can't find a thing to wear, now and then she's moody. She's a Saturn with a sunroof brown hair glow. She's a soft place to land and a good feeling, no. She's a warm conversation that I wouldn't miss for nothing. She's a fighter when she's mad, and she's a lover when she's loving, and she's cause it's Monday She's a bubble bath and candles Baby, come and kiss me She's had one glass of wine And she's feeling kinda tipsy She's the giver I wish I could be And the stealer of the covers She's a picture in my wallet My unborn children's mother She's the hand that I'm holding when I'm on my knees and praying She's the answer to my prayer And she's the song that I play rocking chair I want rocking right beside me Every day that passes I only love her more Yeah, she's the one that I'd lay down my own life for And she's everything I am Ja, ik ben echt een man die eh, let op tekst. Niet alleen eh, op de instrumenten die bespeeld worden. Die eh, gitaar werd ook bespeeld door Brad Paisley. Maar ook op de teksten. En als je dan hoort hoe dat sommige nummers gewoon in elkaar zitten. Hoe dat die geschreven zijn. Ja, schitterend gewoon. Chris Stapleton heeft ook zo'n mooie hand van schrijven hoor dit heeft hij dan samengeschreven met Greg Wiseman. Allemaal samengeschreven voor niemand minder dan Leanne Womack. Leanne Womack, zij heeft de titel bedacht. Finding My Way Back Home. I've been hurrying, I've been worrying. I've been running against the wind. I've been betting my soul on a long shot roll that a good man never wins. I've been tossing and I've been turning. I've been seeing myself in the rear view And I don't like where I've been So I'm taking zo kan het gebeuren dat eh, Chris Stapleton en Greg Wiseman het hebben geschreven, maar dat de eh, titel van het liedje door iemand anders bedacht is. I Loved Her First is een nummer wat ik al eh, vaker gedraaid heb en het is in 2006 uitgekomen en het wordt vertolkt door niemand minder dan Heartland. En Walt Aldridge schreef het samen met Elliot Parker geproduceerd door de schrijver. Look at the two of you dancing that way Lost in the moment and each other's face So much in love you're alone in this place Like there's nobody else in the world I was enough for her not long ago I was her number one She told me so And she still means the world to me Just so you know So be careful when you hold my girl Time changes still hard to give her away I loved her first How could that beautiful woman with you Be the same freckle-faced kid that I knew The one that I read all those fairy tales to And tucked into bed all those nights It's only a matter of time I loved her first, I held her first And a place in my heart will always be hers From the first breath she breathed, when she first smiled at me that she'd find you someday but it's still hard to give her away I loved her first From the first breath she breathed When she Amerika is het eh, de gewoonte als daar soldaten terugkomen van het front en ze komen terug in een bodybag zoals dat heet, dan worden ze begraven met allerlei militaire eer. Onder andere backpipes op de achtergrond. Rushlow Harris heeft daar een nummer over geschreven en hij noemt het of Crying. opportunity de cd die eh, Jake Owen heeft uitgebracht in 2006. Het was zijn tweede cd en niet zonder succes hoor. I had a one night stand with my best friend's baby sister. And to this day he still won't speak to me. Upon my grandpa's old guitar in college. for a case of beer and a tank of gasoline. Took a swing at my old man one Christmas I never dreamed that it would be his last I wish Mom had wrung my neck When she caught me with those cigarettes Which reminds me, I'm down to my last pack If I had a dime all, I'd be living a little higher on the hog if only I'd have known that later on down the road I'd look back and I'd like what I see. I'd have changed a lot of things. Starting with me. I called my brother everything I can think of The night he wouldn't bail me out of jail I lost a job most folks around here would die for By laying out all night and raped in hell And I let a woman that I love slip through my fingers Chalk another dumb move up to my foolish pride I wasn't there standing by the bed When the preacher bowed his head With the family The day my grandma died If I had a dime For half the things I did It didn't make no sense at all I'd be living a little higher on the hog If only I'd